Doet de EU dat niet, dan worden ook auto's en andere producten zwaarder belast, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Canada, Mexico en Australië hebben van de VS wel een uitzonderingspositie gekregen. De Catalaanse oud-minister van Onderwijs, tegen wie in Spanje een arrestatiebevel is uitgevaardigd, is naar Schotland gereisd. Op Twitter schrijft ze te genieten van haar bewegingsvrijheid als Europees burger. Ponsati wordt net als drie andere Catalaanse oud-ministers en de ex-leider Puigdemont beschuldigd van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Ze werd vorig jaar zomer minister van Onderwijs in Catalonië. Nadat het regioparlement door de regering in Madrid was ontbonden, vluchtte Ponsati naar Brussel. In de Ierse hoofdstad Dublin hebben gisteren tienduizenden Ieren gedemonstreerd tegen abortus. Eind mei of in juni is er een referendum waarin kan worden gestemd of abortus tot 12 weken wordt toegestaan. De Ierse abortuswetgeving geldt als de strengste in Europa. Tegenstanders van een versoepeling van de wet willen vooral dat ongeborenen met een verstandelijke handicap worden beschermd. Volgens hen dreigt in Groot-Brittannië 90 eindigt in Groot-Brittannië 90% van de zwangerschappen waarbij een kind met het Down-syndroom wordt verwacht in abortus. De Belgische rapper Damso heeft ironisch gereageerd op de ophef die is ontstaan over het WK-lied dat hij zou maken voor de Rode Duivels. Op Twitter schreef hij aan onder andere mannenhaters en feministen dat de commotie precies is wat hij nodig heeft om zijn album te promoten. Ik kus jullie zachtjes daar waar dat goed doet, schreef hij erbij. De Belgische Voetbalbond besloot vrijdag na aanhouden